Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 9 augustus 2012 en dit is aflevering 121 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag zomereditie. Vorige week hadden wij New York centraal staan in het programma. En deze zomer zal er in iedere zomereditie een stad centraal staan. En vandaag is het de beurt aan Parijs. En dat is natuurlijk de hoofdstad van Frankrijk, de stad waar de Eiffeltoren staat. En ik neem aan dat een redelijk aantal luisteraars daar al is geweest. En als je erheen zou willen, dan heb ik in deze donderslag stedentips voor Parijs. En voor de buitenlandse luisteraars heb ik die stedentips in het Engels. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste rubrieken. En alleen tijdens eh, deze zomeredities zijn de rubrieken Wat gaan we eten en de muziekagenda komen te vervallen. Dat heb ik eh, tot nu toe elke week even meegedeeld. Maar voor de luisteraars die het nog niet wisten, die misschien net terug zijn van vakantie, vind ik het eh, dat ik het toch nog maar even moest mededelen. Eh, natuurlijk ga ik deze donderslag zomereditie om ongeveer tien over twee bellen met Rob Ricard. Eens kijken of het vandaag ook weer lukt om een tipje van de sluier op te lichten. En dan heb ik het over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze zomeredities, en dat is tot begin september, zal Rob aandacht besteden aan de nederpop. En ik ben vandaag ook weer reuze benieuwd welke platenkeuze hij deze keer weer heeft. En deze zomer van 2012 zonder Theo Verriet kan ik mij niet voorstellen. Onze vaste columnist is er straks met zijn BlaBlaBlog om half drie. En hij is volgens mij ook al aardig bruin gebrand door de zomerzon. Je kunt mij e-mailen. Stuur e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd En eh, het wordt tijd voor muziek. Grupo Sportivo, Mission a Paris.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 l'histoire à s'écrire. J'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai à tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Elle me dit le pire et le meilleur, le bleu et le gris mes poches vivent à toute Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire Vient à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai du qu'il faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Même si notre histoire peine à j'ai le scénario. Même si l'on s'écarte dans l'intro, j'ai à tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait maladresse passée D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse. Et demain ne fait que commencer. Même si notre histoire est à s'écrire, j'ai le scénario. Het is 9 eh, augustus eh, vandaag en 2012. Eh, Het is even over tweeën en dan bel ik natuurlijk altijd eventjes met Rob Rikaar. Die zit er aan de andere kant van de telefoon. En dan doet hij een tipje van de sluier van de platenkeuze straks half bier. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik bel voor een tip van de sluier, maar dat wist je natuurlijk al. Ehm, we zijn nu een paar weken onderweg met allerlei informatie over de Nederbiet geschiedenis. Ja. En ja, wat hebben we vandaag? Ja, ja. nou eindelijk. Ja? Vandaag zijn ze aan de beurt. Is dat eh, de tip? Dat is de tip. <laughs> ja, als je er meer over zeggen, dan, uh, dan weten de, luisteraars, eh, de vaste luisteraars weten het dan wel natuurlijk, hè, nu. Ja, denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Eh, kan ik, ja, dat is misschien nog wel even leuk om te zeggen als tip. want ik weet namelijk nu wat je hebt uitgekozen. Eh, dan doe ik er een tip bij voor de luisteraars. Dat de zanger, die is toen weggegaan en is toen in Den Haag een koffieshop begonnen. Nou, dat is toch een leuke tip, hè? Voor de, Hagen, de weten het nu wel. Ehm, dan ga ik een plaatje draaien. En die groep, dus een Nederlandse groep, en die komt niet uit Den Haag. Maar jij kent ze als geen ander. Dat is De Dijk. En van het album Scherp de Zeis uit 2011 heb ik het nummer Sjoegen. Ik spreek je straks. verschrikkelijk als juist in die tijd vergist. Had de wereld in mijn broekzak, ging uitwandelen met de maan. Liep de zon alsof het niks was, beetje op en ondergaan. Had een ijzersterke mening als ze vroegen wat ik vond. Maar ik zag niet eens het drijfzand waar ik op de stampen stond. Ik weet nu eindelijk beter doet eigenlijk op niet. Ben nog maar van één ding zeker. We weten naks van niks meer. We weten naks van niks meer. Kuipers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Radio 501. Planning a trip to Paris can be a very easy endeavor if you follow some simple tips that can save you time and money. With these tips, you'll be walking along the Seine and enjoying the Paris sunset in no time. The first tip is to learn some basic French expressions. While nearly everyone speaks English at all the main attractions, starting a conversation with a simple bonjour can go a long way with the locals. No one is expecting you to speak fluent French by any means, but the effort goes a long way when asking for directions. Another tip relating to the language when eating at restaurants in the main tourist areas, don't be surprised if you get a menu all in English. If you do, chances are you also have a menu with higher priced items than that of the French menu. That's why we suggest eating in restaurants off the beaten path if you don't speak the language and not fall into this typical tourist trap. The next tip is to choose a hotel that is located next to the attractions you most want to see during your trip. One of the nice things about Paris is that a lot of its premier attractions are in clusters. So if you want to see the Louvre, Champs Elysees, and Arc de Triomphe, then choose a hotel near these attractions. You may pay a little bit more for the hotel, but you will save a lot of money on taxis, especially when traveling across Paris after a night out when a taxi is the only option as the subways close at 1 a.m. Paying more for a hotel that is centrally located can end up saving you money in the long run. Some people may not agree with the next tip, but for those with limited time in Paris, we suggest skipping Versailles. While it is one of the most opulent chateaus in all of France, it is also 30 minutes by train outside of the city of Paris and will take up an entire day of your trip. For those with the luxury of time and who want to visit Versailles, we highly recommend planning your day out ahead of time as Versailles is so massive that you are sure to miss some hidden gems along the way. Another famous tourist trap is also one of the most visited at night. Pagal is a main attraction for most people visiting Paris, but it is also an area where many visitors get taken advantage of. Know what you're paying for, and above all else, do not enter any other cabaret or burlesque shows in this area. Many people have lost hundreds in mere minutes due to the aggressive girls and bartenders who sell you things unaware of the price you are paying. If you're traveling to Paris in the peak season, the most valuable tip we can probably offer you is to book all your tickets to the main attractions you want to see ahead of time. Wait times during peak tourist seasons can be very long, and in the case of traveling to the top of the Eiffel Tower, can exceed four hours. Johnny Mitchell, Free Man in Paris. see it. He said you just can't win it. Everybody's in it for their own gain. You can't please them all. There's always somebody calling you down. I do my best and I do good business. There's a lot of people asking for my time. They're trying to get ahead. They're trying to be a good friend. no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song. die zich helemaal vrij voelde in eh, Paris. Geen telefoontjes en geen gedoe aan het hoofd heerlijk in Paris rondlopen, eh, rondkijken en eh, heerlijk genieten. Chris de Burke, die heeft het ook eh, meegemaakt in Parijs, maar dan een rainy night. It's a rainy night in Paris And the harbor lights are low He must leave his love in Paris before the winter snow. On a lonely street in Paris, he held her close to say, We'll meet again in Paris when there are flowers on the shores Elysee. How long, she said long? And will your love be strong when you're across the sea? Will your heart remember me? Then she gave him words to turn to when the winter nights were long. nous serons encore amoureux avec les couleurs de printemps. Our love will grow again. Ah, but in her eyes he sees her words of love are only words to please. And now the lights of Paris grow dim and fade away. And I know by the lights of Paris, I will never see her again. luisteren naar John Allen met het nummer Broken Town van het album Sweet Defeat. Billboards change, selling cigarettes. Burned out lamps get replaced. But this old town can never forget. Every street it knows your face. I go back to every haunt, every day it's the same. Night draws in. I'm alone. Just the ghost of you remains. Now I used to hurt. Now I feel no pain. Now my captive heart is free of your chains. Now I used to. But doesn't it show? Now you're just someone that I used to know. 家。 Solid shore. Radio 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl Zomereditie 2012. Is Griekenland te redden 2? Het gaat niet goed met Griekenland. De economie staat op instorten en gevreesd wordt dat ze de rest van Europa in haar val mee zal slepen. Is Griekenland te redden? Misschien wel, maar niet door het Grieks waterleidingbedrijf. Ons appartement in Stupa is best wel luxe we hebben warm en koud stromend water in de keuken en in de douche. En we hebben een zwembad. Maar anders dan thuis is het water in ons luxe appartement niet drinkbaar. De waterleidingen in dit dorp zijn zo verkalkt dat het water vies is voor het in ons luxe appartement uit de kraan stroomt. Je zou dan misschien verwachten dat het Grieks waterleidingbedrijf die leidingen wel een keer gaat reinigen. Maar dat is te logisch gedacht. In plaats van schoonmaken is er een nieuw waterleidingnet aangelegd met op zo'n 15 plaatsen in het dorp een openbaar aftappunt.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 natuurlijk als je het over Parijs hebt, kan je niet om Edith Piaf heen. Die is er helaas niet meer, maar ze heeft mooie muziek achtergelaten. Dit is Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.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 Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. le ciel de Paris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 game. De Beatles waren dit. Zij speelden vandaag All You Need Is Love. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio We gaan het weer even... De van Biesveld. Sprak voor mijn beurt, maar we gaan het weer even over het weer hebben. En dat doen we met Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Franstalige muziek. En dan heb ik het over eh, Destination Ailleurs van Yannick Noah. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps, je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. Destination ailleurs. On peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination. Destination ailleurs. On peut faire une pause dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Tijd voor Paul Simon. Mooie nummer. I do it for your love. down the road in an old junk shop. Brought it home to you. Along the way, the colors red, the orange bled, the blue. The sting of reason, splash of tears northern and the southern hemispheres. Love emerges and it disappears. I do it for. dames en heren, notaris Wilmots. Die voor ons eh, de vakantiehuizen eh, die beschikbaar komen tussen de 25 eh, en de 45.000 euro gaat bekendmaken. En notaris Wilmots, ga gang. Notaris we hebben geloof ik even geen, eh, geen contact. Mm, oké, we gaan gewoon even naar hem toe. Ehm, komt u maar mee. En eens even kijken waar het ook weer is. Moeten we hier eh, langs? Ja. Even kijken. Uh, dan hebben we hier toch praten. Hallo! Hallo, notaris! No. Notaris Wilmot! Hier, ook. beneden. <laughs> Hier sta ik. Hallo. Uh, we zochten contact. Eh, maar u hoort ons niet daarboven? Nee, ik had geen, ik had geen u hebt geen contact. Ik hoorde niets. Ik dacht, ik... Nee. Ik, ik, krijg, ik krijg van u een seintje wanneer ik... Wanneer... Ja. Ik kan beginnen. Ja. Ik geloof dat het nu wel weer uh, in orde is. Ja. Dus uh, ga uw gang. Zal ik nu eh, van start gaan? Gaat u er gewoon van start. Goed. Tja. Al die dingen die fout kunnen gaan. Het is live, hè? Het is live, dan krijg je dat. Goed. Ehm, ik heb deze week een aantal eh, bijzondere interessante objecten. Ehm, er is op het bungalowpark Roelofs Hoorn een kleine drie eh, driezit duplex uh, bungalow vrijgekomen. Waar een vijvertje voor aangelegd is met een oplopend grindpad Ehm, de oppervlakte van het totale perceel is 140 eh, vierkante meter, zie ik hier staan. En ehm, het, het aardige is eigenlijk dat het vijvertje beschikt over een eh, originele uit een oude Griekse amfoor gietende dan wel spuitende Madonna. Eh, er zijn wat eh, missieven op. Er is een inschrijving vanwege eh, vervuilde grond, een lichte bodemfrontreiniging. Maar dat is bij dit soort objecten alleen maar gunstig voor het 13% milieuhaffingsaftrek, die we meteen even meerekenen in de prijs. Als we teruggaan, want dat is in guldens, 120.000, een pakweg 49.500 euro. Dan heb ik als volgende object, dat is op de Paalberg de H27A, een gelijkgeschakelde bungalow waar de vaste eh, banken en bekleding langs, langs, langs zij van de ramen lopen onbeperkt uitzicht op een zwembad waar je wel moet oppassen. Er mogen geen eh, eh, honden op dit eh, terrein komen, maar bijvoorbeeld wel een marmotje. of een knaagdiertje, maar ook een klein poesje. Ook geen punt. Waarbij we dan even iedereen zou van tevoren even wel willen zeggen... goed oppassen dat we niet s'nachts poes, poes, poes, poes roepen... en dat hij dan aan een te lang lijntje in het zwembad eh, terecht gekomen is... en klieternat wordt. Dit was eh, wat ik voor eh, vanavond voor u had. En mocht u in één van beide objecten geïnteresseerd zijn, dan wel de H27A Paalberg, dan wel de dubbel gelijkgeschakelde. Eh, bungalow met oplopend grindpad en spuitende Madonna. Ik zou er snel bij zijn, want eh, dit soort objecten eh, vindt gretig aftrekken en is eerder weg dan u denkt. Since she's gone, asking me Dad. back.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 de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. radio. Is Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Als gebeurd au bord de l'eau. Je t'écris est mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'asie sans nuage. De mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau d'orgeage à l'encre d'un vieux stylo au bord de l'eau. Je qui est mot, et qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soin au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. Au bord de l'eau, je t'ai un mot. Rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. Het eerste uur van deze donderslag leek wel een rondje Formule 1 zo snel als dat is gegaan. We hebben het eerste uur weer achter ons en ik ben nog tot bier uur voor jullie. En ik heb nog muziek en informatie en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb het in het eerste uur al meegedeeld. Eh, wat gaan we eten en donderslag muziekagenda zijn vandaag niet in het programma. En die komen weer terug in september na de zomeredities van donderslag. We hebben het vandaag over Parijs en dat is de stad van vandaag die vandaag centraal staat. En daarover komt allerlei muziek en informatie langs. Ik start eh, dit tweede uur van deze donderslag eh, zomereditie eh, van 9 augustus... met mijn persoonlijke favoriete zomerhit van 2012... En die is ook Franstalig en die is van Mosu T en heet Bombezer de Marseille.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 is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk uh, is vandaag tot middernacht Stili van Mr. Vegas. De donderdisk. Oh Lord mercy, mercy, mercy. Vegas in at the party, party, party. Oh Lord mercy, mercy, mercy. God bless me, them can't curse me. tough like steel. No boy can't free me. Girl eyes get dreamy anytime them see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of them sexy body exposes, poses. But this is the cause so me the girl them rather. Take web boy girl me so me no really matter. Whether she a slim ass, whether she waga waga. tough like steely. No boy can free me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of the sexy body exposes. Poses for the Vegas, me name me up the girl them so long. And if you wanna take me, girl them you so wrong. You can't take me space like Rolando the Conan. You a fi young girl, you calling them in a Poland. boy can't free me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of this sexy body exposes poses. All trousers. Me send gal roses. I watch the whole of the sexy body exposes. Poses. But the fake that's me name, me have the gal them so long. And if you wanna take me gal them, you so wrong. You can't have me space like well I do Conan. You want fi young gal, you your name in a Poland. And kill them with the no, well you know is a hit song. And kill them with the flow just like in a this one. Well if a gal me have, make sure you're not this one. The gal them a wear me wristband. Me tough like stealing, no boy can't free me. trousers. Me send girl roses. I watch the whole of this sexy body exposes. Me tough like stealing. No boy can't free me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers. Me send gal roses. I watch the whole of this sexy body exposes. Mr. Vegas was dat. Grupo Sportivo, een band van een tijdje terug. Een Nederlandse band. Beep Beep Love. landed on my roof. met love from Venus. Her ship ran out of gas. Fastest line to love came between us. Flashing girl out of space. I'll never turn you off. Future love. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. It's right if I love you. It's right if I don't. future love. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. All you need is beep, beep, love. All you need is beep, beep, love. Love is such a deep, deep feeling. Future love. Future love. Future love. Future love. ship ran out of gas. Faces like love came peanuts, flashing girl out of space. I'll never turn you on. All you need is beep beep love. All you need is beep beep love. Love is such a deep deep feeling. Future love, future love, future love future love, future love, future love is on the rise. hier allemaal eh, fietsers langs hier rijden met bepakking en tankjes achterop en karretjes erachter. Het is echt vakantie, ja. En in Frankrijk ook. En daar komt Patricia Kaas vandaan. En zij zingt Où sont les hommes? Oftewel, waar zijn de mannen? Où sont les hommes qui pardonnent, fusionnent et qui donnent leur âme dans les bras d'une femme? Où sont les hommes qui laissent éclater leur faiblesse au grand jour pour vivre un grand amour? Où sont les hommes ose propose un avenir meilleur et m'aide au malheur. Où sont les hommes qui se battent et combattent, vont au fond de leurs rêves et vous emmènent ailleurs Où sont les hommes Où sont les hommes Où sont les hommes qui disent haut et fort que l'amour n'est pas mort et qui espère encore sont les hommes qui pour rester debout effacent leur passé rongé par le remords Où sont les hommes qui pleurent dans les larmes et demeurent leur empale ultime souffrance Où sont les hommes qui savent faire pour neuf et donner à leur vie l'espoir d'une autre chance Où sont les hommes Où sont les hommes sans peur ce qu'ils ont dans le cœur. Où sont les hommes qui plongent, s'allongent sur le corps d'une femme pour annihiler sa peur Où sont les hommes qui marchent, qui font taire et les lâchent Ils ne marchent pas leur mots jamais. Où sont les hommes qui laissent entrevoir ce qu'ils ont de plus noir les hommes qui continuent de croire en celui que partout tous les autres condamnent Où sont les hommes qui lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel implorant le pardon Où sont les hommes qui quand ils parlent à Dieu sont prêts à écouter un jour ce qu'il répond Où sont les hommes Où sont les hommes going back in time on the sounds of the nation. De Radio 501 Flashback. In de Radio 501 Flashback vandaag de plaat van de Kings. You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Hello, I'm Colin Hanratty from HostelWorld.com. if you want to know when the main museums in the French capital are free, when the Eiffel Tower sparkles just like this, and what are the best ways to get around, go nowhere because here are 10 things you need to know about Paris. With its tree lined boulevards, charming cafes, and endless art galleries, Paris is one of the world's most breathtaking cities. Located on the River Seine, it seems everywhere you turn, there's another landmark to take a picture of. It's also perfect for couples because, as we know, it's one of the most romantic cities in the world. Now, here is the first of those 10 things. course is broken up into 20 R&D Each one has its own characteristics and neighbourhoods and varies in size. And when walking around the city, to see what R&D you're in, simply look at the street signs. And for the best view of Paris, come here to Butte Montmartre in the city's famous Montmartre district. It's also where you'll find one of the city's top attractions, the Sacre Coeur. around the French capital is easy. The city's underground system, known as the metro, is extremely efficient, and because there are stops everywhere, you're never far from a station. There's also a network known as the Orior, which has very convenient stops throughout the city and is operated by larger trains. When buying tickets, instead of buying individual tickets for single journeys, buy a carnet or book of 10 as it works out far cheaper. Another great way to get around a city is on one of these, they're called a bike. Now the way it works is this, you have to give your credit card details as security. After that then you have to pay a subscription fee, which is one euro a day. Then there is the rental charges. The first half an hour is free, the second half an hour is one euro, the third half an hour is two euro, and every half an hour after that is four euro. So basically two hours will cost you seven euro. But there is a way to beat the system. Since the first half hour is free, if you keep on using the bike for intervals of less than 30 minutes, you won't have to pay anything other than the subscription fee. After is the French capital, Paris is quite a busy city. But the good thing is, is that there are lots of parks and gardens for relaxing, this includes Jardin de Tuileries in front of Musée du Louvre, Parc du Champ de Mars under the Eiffel Tower, and Jardin de Trocadero across the river from us. Probably the best one of all of Paris's gardens is Jardin de Luxembourg in the 5th arrondissement. As you can see, it's a great place to just chill out, but it's also got some charming paths to walk down, and it's home to Palais de Luxembourg. If you are watching this video and you haven't booked your trip to Paris just yet, here's a tip. Plan your trip around the first Sunday of the month when the big museums are free. This includes Musée d'Orsay, the Museum of Modern Art at the Pompidou Centre, and the best known of all, Musée du Louvre. So that means if you visit even just two of these museums, you'll save yourself almost 20 euro. à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent quand il vient à Paris, il n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Oui, encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. <laughs> Il y a la scène à n'importe quelle elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux. Ce sont ses amoureux à la scène. Et à ceux, ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris, voilà l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, vont des tours et des tours à Paris. Dividing Paris in two, the River Seine is an attraction in its own right. Make sure to relax on its banks, admire the landmarks along it and the bridges that cross it. The best way to appreciate the Seine is by going on one of the boat tours, but make sure to shop around because some are open top, some aren't, and some are more expensive than others. along with all of its top attractions, Paris also has some really cool neighbourhoods worth checking out. The Latin Quarter south of the Seine is full of quaint narrow streets, as is the right bank north of the Seine. Le Marais is the city's gay quarter, while Saint-Germain in the 6th and 7th arrondissements is one of the city's most charming districts arguably the most famous of all of Paris's neighbourhoods is Montmartre, which is north of the city centre. And in the past, artists such as Van Gogh and Picasso have lived here. Today, it's full of alternative shops and cafes. Shopping is a popular pastime in Paris, and there are lots of good places to do it. The Champs-Élysées has many recognisable brands, as does Rue de Rivoli in the right bank. Also in the right bank are streets like Rue Saint-Denis and Rue Pierre Lescott, where you will find more alternative shops held every Saturday, Sunday, and Monday, Port de Cleaning Court in northern Paris is where you will find one of the city's best known flea markets. And here you can pick up everything from leather jackets to CDs. When it comes to eating out in Paris, certain areas are known for certain cuisines. Pletzel in the third arrondissement is where to go for kosher food, and Rue de la Huchette in the Latin Quarter is full of Greek restaurants. Belleville in the northeast of the city is full of Asian restaurants, while if you want to try typical French food, visit Rue Mouffetard Terrard and Rue du Pot de Fer, also in the Latin Quarter. A great place to try French cuisine in the Latin Quarter is in La Petite Provence, which is on Rue Pot de Fer. They've got different set menus that are really good value, and here you can try famous French specialties like duck à l'orange and less cargo, otherwise known as snails. If you want to socialise like a true Parisian, rather than going bar hopping for the night, grab yourself some cheese, some wine, and spend the night relaxing somewhere along the River Seine, such as Quai de la Tournelle, right here behind the Notre Dame Cathedral. Cheers. But if you are intent on sampling Paris's nightlife, the area around Place de la Bastille is a good place to go. climbing 324 metres into the Parisian sky, the Eiffel Tower is the French capital's most famous attraction, and you'll undoubtedly go to see it during your stay. But make sure to visit it again at night when it looks even more beautiful. And once it gets dark, every hour on the air from 1am or 2am in the summer, the Eiffel Tower sparkles for five minutes just like this. So that is our 10 things you need to know about Paris. de platenkeuze van Rob Het is inmiddels half bier op deze eh, tijdzone in eh, Europa. Hier bij eh, Radio 501 in Studio 11. We hebben het over donderslag zomeredities. En de platenkeuze is om half bier altijd aan de beurt. Dus zit Rob er ook klaar voor. welkom terug in dit tweede uur. We gaan, we gaan het onthullen. Ja, nou ja, iedereen weet het natuurlijk al. De band van George Kooijmans en Rinus Gerritsen, de Tornado's. Ah, kijk, Golden Earrings eh, is dat later geworden, hè? Ja, dat was, eh, ze begonnen als de Tornado's. En ja, dat klopt. Die bestond al. En eh, toen is het maar Golden Earrings geworden. En toen is de S ook nog op een gegeven moment verdwenen, hè? Ja, en Joyce Kooijmans is al een paar keer langsgekomen in de platenkeuzes... omdat hij de songs had geschreven die daar aan bod kwamen. En het aardige is, je had het over de Tornado's. Die werd in 1961 werd het geformeerd. Eh, toen was George Kooijman 13 jaar. En uh, Rine Scherritsen, zijn eh, buurman, zijn buurjongen, die was 15 jaar. Het aardige is dat George Kooijmans en Rine Scherritsen, die zijn nu zwagers. Omdat Rine Scherritsen met de zus van George Kooijmans is getrouwd. Oh, wat geinig. Ja, ze, niet, ze schijnen alle twee in België te wonen. En dat zal wel weer te maken hebben met de belastingen, denk ik. Ja. Ja. weet je waar het vandaan komt? Belden Earing, de naam. Nee, zeg het eens. Dat, weet ik. dat komt van een liedje. Oh? Welk van de Hunters. Welk liedje? Coldeneering. Coldeneering? Ja. Is dat van de Hunters? Ja. Ik is een nummer van de, van de Britse Hunters, want je hebt ook nog andere Hunters. Oh ja, want die andere Hunters, dat is eh, met, eh, hoe heet het, eh, Jan uh, Akkerman. Oh, die ook nog? Ja, die... Oh, ik ken nog een Australische Hunters, maar goed. Ja, Russian Spy and, and Die, hè? Russian ja, Spy and Die. Dat is van, van de Hunters uit Nederland, met Jan Akkerman. Ja, leuk. Ja, de wereld is klein hoor. Hé, hey, maar eh, die hebben dus eh, Golden Earring. Maar de Golden Earrings heeft, eh, of nee, ik had het over de voormalige zanger die een koffieshop is begonnen. Dat is Frans Krassenburg. En die heeft solo ook nog een keer een plaat gemaakt. En dat nummer, dat heette ook Golden Earrings. Ja. En dat is misschien dan dat nummer van de Hunters, wat hij dan zong. Oh, dat zou kunnen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, dat is het enige wat Frans Krassenburg volgens mij nog gedaan heeft daarna. Ehm, de, die is toen vervangen door Barry Hay. Dat, uh, die is er nog steeds bij, toch? Die is er nog steeds bij, ja. ja. En eh, Cesar Zuiderwijk, die heeft toen Jaap Egmond eh, vervangen. Ja. En uh, Cesar Zuiderwijk was toen drummer bij Living Blues, ook uit Den Haag. dat weet ik nog wel, ja. Ja. Ehm, snapte ik nooit zo goed, die overstap. Nou ja, hij speelt er nog steeds bij. Dus, uh, En Golden Earrings boekte toch meer eh, succes dan eh, Living Blues. Want, ja, dat wel. Ja. En ehm, toen Barry Hay en uh, Cesar Zuiderwijk erbij kwamen... werd Golden Earrings veranderd in Golden Earring. Maar goed, jij hebt natuurlijk een plaat gekozen dus van de Golden Earrings. of Golden hele Earring. Oude, hele oude. Een hele oude. Was het toen met een S of zonder S? Met S. Met de S. Um, kondig me aan, dan uh, zet ik de plaat voor je op. En dan gaan uh, de luisteraars uh, luisteren. En alle informatie kunnen ze verder vinden op mijn weblog. Ja, luisteraars. We gaan terug naar toen, 1967. Golden Earring met Sound of the Screaming Day. Oké, tot de volgende week. Time's past, six o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields. Where I have to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and this is the sound of a screaming day. Who asked to live with you and me anyway? De platenkeuze van Rob Ricard. Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound, the sound of the working journey. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. listen and listen, oh listen, and this is wordt het tijd voor de liefhebbers van de Rolling Stones. Want die moeten deze zomer ook aan bod komen natuurlijk. Dit is de Last Time 1965, de Rolling Stones. Zo heet het, uh, die band. Eh, het nummer heet Summertimes Blues. Lord, I got to raise a for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. But Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. Said. gonna do? Oh, there ain't no cure for the summertime blues. I have got to take three weeks, I have got to have up on vacation. I have got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, quote, thick as boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues.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 à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Tira, pera, papé, parabara, titi, Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con con, à se cacher de soi-même. C'est quand, c'est quand peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Vorig jaar in de zomeredities van Donderslag was eh, dit nummer mijn zomerdit van 2011. En die is van Zas en je schrijft Z-A-Z. Het heet Le Long de la Route. Dit is Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. En de meesten kennen dit wel van Robert Palmer samen met UB40. En dit is het origineel. Luister naar I'll Be Your Baby Tonight. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. Shed the light, shed the shade. You don't have that moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that bottle over here.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 Baby Please Don't Go. Het origineel is van Casey en de Sunshine Band. deze versie is van W. En dan zijn we toegekomen aan de laatste plaat van deze donderslag. De house is rocking Stevie Ray Vaughan.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 Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Onze studioklok staat hier in Studio 11 alweer bijna op 4 uur op deze muzikale zomerdag. Gek hè, iedere week wordt het tijdens de Radio Lijn Daverende Donderdag weer bieruur in donderslag hier in Studio 11. Begint wel een beetje op te vallen. Um, het moet niet gek worden, hè? Nou, in ieder geval ga ik eh, zo afsluiten. Maar mijn muzikale collega's zijn er vandaag voor jullie tot spookuur. En mijn collega's kun je net zoals mijn programma ook op de camping horen je kunt mij weer de hele week eh, e-mailen. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogieren.radio En het kan allemaal 7 keer 24 uur de hele zomer lang. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd En ik werk hem alleen bij als het minder mooi weer is. Alle informatie over Radio 5 Leen kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501 en De schrijf je met T-H-E. En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl. Tot zover de mededelingen. Allemaal bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 9 augustus. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren thuis, op de camping, in het zwembad of in het hotel of in de auto. Ik vond het weer een enerverende dag en ik hoop jullie ook. We gaan zo overschakelen naar Lucien Greefkes. Die zit er klaar voor om te starten met zijn programma Afternoons. Met daarin de rubriek De Platenkast van. En wie oh wie zal vandaag zijn vaarplatenkast bij Lucien in de studio naar binnen sjouwen. Ik ben er volgende week weer. dag,zelfde dag, tijd, zender. Radio 501. En dan staat San Francisco centraal. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze vliegt er Hey. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?